Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie in Costa Rica heeft een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept... die bestemd was voor Rotterdam. In de haven van Limon vonden beambten maar liefst 5000 kilo in koffers... die in een container waren verstopt. Officieel bestond de lading uit sierbloemen. Er is één iemand aangehouden. Volgens de Costa Ricanen is het de grootste drugsvangst... uit de geschiedenis van het land. De politie in Roosendaal heeft gisteravond grote moeite gehad... met het handhaven van de orde in het centrum. Agenten waren afgekomen op een vechtpartij op de markt. Toen ze een man van 22 wilden arresteren die met een fiets dreigde te gooien... keerde een groep van 30 man zich tegen de politie. Een man van 28 gaf een agent een vuistslag in zijn gezicht. Zowel de fietsgooier als de man die sloeg zijn aangehouden. Ook een Roosendaler van 24 die met een vleesmes in zijn broekriem rondliep is gearresteerd. De Britse premier Johnson wil drastisch ingrijpen bij de BBC. Hij wil het verplichte kijk- en luistergeld afschaffen... en in plaats daarvan moet de publieke omroep worden omgevormd tot betaalzender. En ook moet de BBC een flink aantal van zijn 60 lokale radiozenders verkopen... meldt de Sunday Times. Verder leven in kabinetskring ideeën om het aantal tv-kanalen drastisch in te perken... en de website flink uit te kleden. Deze plannen worden gezien als een escalatie van de spanningen die er bestaan tussen het conservatieve Britse kabinet en de publieke omroep de Kiki Bertens heeft zich afgemeld voor het toernooi van Dubai. En daardoor komt er geen duel tussen de Nederlandse en de Belgische Kim Kleisters... die na ruim zeven jaar haar rentree maakte in het profcircuit. Het toernooi van Dubai past niet meer in het schema van Bertens... die de afgelopen weken toernooi na toernooi heeft gespeeld. Vanmiddag verdedigt ze in Sint-Petersburg haar titel in de finale... tegen de Kazakse Jelena Ribakana. Het toernooi in Dubai gaat morgen al van start weer. In het hele land code geel vanwege zware windstoten. Het is bewolkt en er valt de hele dag regen.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 Eh, het eerste uur begonnen we met Good Morning Blues... Eh, met Lester Young en de Kansas City 5, eh, dacht ik dat het was. En de tweede uur beginnen we met hetzelfde nummertje... maar dan van de Chris Barber Jazz Band. Chris Barber, een Engelse bandleider, zou ik zeggen. ja, welkom bij het tweede uur. We hebben wat muziek uitgezocht. Mooie muziek, denk ik. En we hopen dat je het leuk vindt. En we gaan door met een eh, volgend nummertje. Wat doe je in het weekend? Nou, in het weekend dan lees je toch heel vaak eh, de eh, tijdschriften en de kranten. En wie daarover zingt is June Christie. van haar LP Something Cool Magazines. lonely people like me. Though magazines can't say I love you, when I'm blue, they keep me company. Every time I read of another's heartache, I know just what they through. A memory on every page, a dream in every line. And at the ending, when they kiss, I feel your lips on mine. Magazines are magic for lonely. for people like me. When I'm blue, the magazine keeps me company every time I read of another's heartache. I know just what they are going through memory on every page, a dream in every line. And at the ending, when they kiss, I feel your lips on mine. Magazines are magic for love. Ja, prachtig nummer van eh, June Christie. Uh, magazines. Ehm, trouwens, die eh, LP Something Cool is een hele fraaie. Als het echt heel warm weer is, zal ik dat de titelsong ervan draaien. Die vind ik geweldig. Um, wat een, iets heel anders. Tijd voor iets heel anders. De Cinematic Orchestra. Die hebben ook hele mooie muziek gemaakt. En dat is uit een film. The Crimson Wing. Daarvan de, de Arrival of the Birds. Dat is een Disney film. Nou, bij Disney films weet je het al. Daar hoort prachtige muziek bij. En dat is ook bij deze film, een natuurdocumentaire, weer uitstekend gelukt. En de, de, de, de Cinematic Orchestra is eigenlijk een, eh, een, eh, ja, een, een, een, een nu jazz, elektronische jazz. Maar dit, ja, dit valt toch eigenlijk meer, dit nummertje, onder het klassieke repertoire. Maar omdat het zo mooi is en het zo goed bij de zondagochtend past... The Arrival of the Birds. Cinematic Orchestra. The Rival of the Birds eh, van een, eh, ja, uit een film. De eh, Crimson Wing heet die film. Een film over flamingo's. dan ben ik bij de film. En onlangs was die film van Miles Davis. The Complete Bird of Cool was op de televisie. Prachtige documentaire over Miles Davis. Een echte jazzvernieuwer. Heel bekend natuurlijk van zijn LP Kind of Blue 1959. Maar een bijzondere figuur. Een, beetje ongrijpbare figuur die als, eh, eh, eh, op jonge leeftijd de bos introk om vogelgekwetter na te spelen. Maar eind 50 jaar wist door te dringen tot de muzikale mainstream. En een, een mooi nummer van, uit die documentaire is Moon Dreams. Komt-ie. Davis, The Complete Bird of Cool, cd uit 2019. ZFM Jazz. Ja, dat was natuurlijk... Eh, eens even kijken. Carmen McRae en het trio van Dave Brubeck. En, en dat... Uh, ja, een vocale uitvoering van het nummertje Take 5. En de, de tekst was van eh, de vrouw van Dave, Lola Brubeck. Dat klonk natuurlijk best wel aardig. En wat ook aardig klinkt is de volgende zanger en gitarist die eigenlijk niet zo met de jazz geassocieerd wordt... maar toch eh, een één jazzplaat gemaakt heeft. En dat is eh, Ray Cooder. En dat is jazz, heet de eh, LP. En dit nummer is The Dream. een leuk nummer van eh, Ray Cooder op gitaar natuurlijk. En Earl Hines uh, hoorde je op piano spelen. het eh, beste aardige CD, 1972, 78, 78 was het. De LP heet, of CD heet tegenwoordig Jazz. En ehm, nou, dan gaan we eens even kijken wat we hierachter zullen zetten. Dus, oh ja, ik weet alweer wat ik van plan was. Uh, Andy By en de By Sisters. En die zingen een heel bekend nummer, The Taste of Honey. Andy By. Eens even kijken eens waar ik die zo gauw neergezet heb. Hier. Heel bekend nummer. T. Stefani. I will return. I'll return. I'll come back for the honey and sweeter than wine. week zat ik te kijken naar een, een, muziekdocumentaire over Donny Hathaway. En dat was eigenlijk een bijzonder fraaie documentaire. Dat was toch een, een, een, begenadigd pianist, zanger. En heeft met veel mensen samen opnames gemaakt. Onder andere veel cd's, lp's met eh, Roberta Fluck. En eh, ja, die is toch op een nare manier aan zijn einde gekomen. volgens mij ook uit een raam gesprongen, vrij hoog. Uh, ja, was natuurlijk wel behoorlijk ziek. Maar hij heeft mooie muziek achtergelaten. En, ik ga, en, eh, doordat ik die documentaire gezien heb, kom ik toch weer bij dit nummer. I love you more than you'll ever know. Donny Hathaway. say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry? I want my loved one gone. Said I love you. More than you'll ever know. More than you'll know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby. And I never spit a red cent. Hey, is that any way for me? Do you think I want my love? one? I'm only flesh and blood. But I could be anything that you demand. I could be king of everything. Or just a tiny grain of sand. And I'm Is that any way for a man? Donny Hathaway. Eh, was echt onder de indruk van die documentaire. Als je de gelegenheid hebt, zou je via uitzending gemist... toch is dit moeten opzoeken. Want uh, hij werd gewoon op eh, Nederland 1, 2 of 3 gedraaid. Weet ik niet meer. Zeer de moeite waard. Interviews met mensen uit zijn directe omgeving. Broer en zus. Ja, dat waren toch lieden die toch nog een beetje in een ghetto-wijk woonden. In, nog steeds, zou ik bijna zeggen. we gaan verder met iets wat hier wel in het verlengde ligt... Eh, ik kwam er laatst achter dat uh, Sade had weer een nummer uitgebracht. En dat was in 2018 in een film. Nou, uh, ga ik dat niet draaien. Maar ik ga wel iets draaien wat, wel hier, wat mooi aansluit bij Donny Hathaway. Heel bekend nummer van uh, Sade. Jezebel. her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, It would seem she's on her way. It's more, more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose said it was worth it. Reach for the top, and the sun is gonna shine. Trust so Jazz. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, My dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now when from the Beboia. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with round applause. But what a great ovation! Your interpretation of I never cared much for moonlit skies. I never blinked back at fireflies would do. Paganini, Don't you be a meanie. What happened? da-doom, and bag We breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bopping, ain't no need in stopping. But doon doo doo doo dee ah bee ba doo ya da doo ya da dee dee dee. But I'll heard your repertoire and at the final bar. Ja, dit is natuurlijk de eh, Carmen Bradford, een, eh, een Amerikaanse jazzzangeres. 1960 eh, geboren in Austin, Texas. En ja, vrij nummertje, Mr. Paganini. Het swingt aan alle kanten. toen een stapje terug en we gaan weer wat terug in de tijd... met Chet Baker en Gary Mulligan. En een heel bekend nummer, Speak Low. laatst las ik, in, eh, in een of andere tijdschrift... dat eh, Harry Connick een cd had uitgebracht in 2019. En dat ging over de muziek van Cool Porter. En dat leek me leuk om daar iets van te draaien. En eens even kijken wat ik dan eh, neem. Oh ja, Anything Goes. The True Love Celebration of Cool Porter. CD 2019, Harry Connick. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only use for letter words, writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. Well, most guys today, the lemon fries today are just silly jiggles. And though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes. Grandma whose age is 80 and nightclubs is getting matey with gigolos. Anything goes. When mothers pack and leave for father because they decide they'd rather be tennis pros. Anything goes. Just think of those shocks you've got and those knocks you've got from those blues you've got from those news you've got and those pains you've got if any brains you got from those little radios when every night the set that's smart is intruding and nudist parties in studio. world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, day's night today, and that jet today you gave a cent today. Once had several chateaux Harry Connick, de fenomenale Harry Connick. Tijdings wel gehoord, maar toch weer eh, terug met een mooie cd. Ehm, ja, speelt ook veel in films. Eh, we gaan naar Duitsland en dan komen we terecht bij een zangeres. Die heet Inge Brandenburg. En eh, die is eigenlijk eh, uit de naoorlogsperiode. En die heeft best wel veel op muziek gezet. Ook een turbulent leven gehad. drank en drugs en alles wat erbij hoort in de jazzmuziek zou ik bijna zeggen. En er was onlangs ook een documentaire over haar. Sing, Sing, Sing heette die. En, van een cd I Love Jazz. Het volgende nummer What's the Matter Daddy. En het wordt begeleid door het Klaus Doldinger Quintet. ik draai Inge toch een beetje terug, want ik heb nog één mededeling... en die moet ik absoluut nog doen, want ik had het met eh, afgesproken. Eh, de laatste zondag in februari, 23 februari... dan wordt er in hotelrestaurant Villa Flora weer live jazzmuziek gespeeld. Pianist Kees Diepeveen, drummer Rob Jansen... vormen een vaste invulling bij een jazzcombo... en bassist Hans Brouwer hoort daar normaliter ook bij... maar deze keer doet hij niet mee. Eh, Tom van Noord is er en eh, die speelt ook prachtig op de klarinet, zo te zien. Dus ik zou zeggen, volgende week 23 eh, februari, zondagmiddag... vanaf een uur of half drie volgens mij... Oh, sterker nog, vanaf twee tot vijf uur in Hotel Flora, Hoofdstraat in Hillegom. Niet vergeten, de moeite waard. dat was eh, Inge Brandenburg, Duitse jazzzangeres. Eigenlijk uit dezelfde periode als Rita Reis. Ooit heeft ze een keer op een van de festival eh, van Rita gewonnen. Toen was zij eerste en Rita Reis was tweede. Inge Brandenburg. En degene die, die eh, zeg maar op de sax speelde, Klaus Doldinger... die kennen we allemaal, want die is volgens mij tegenwoordig... een hele bekende ehm, ja, maker van soundtracks bij films.